Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoran Mamdani is gekozen tot burgemeester van New York. De 34-jarige democraat geldt in de VS als radicaal links. President Trump noemt hem een communist. Mamdani is ook de eerste moslim die burgemeester wordt van New York. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is al duidelijk dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn tegenstanders. Mamdani wil New York betaalbaarder maken, onder meer door de huren te bevriezen en kinderopvang en busvervoer gratis te maken. Verder zou zou er in elke wijk een gemeentelijke supermarkt moeten komen met lage prijzen. Ook wil Mamdani de belastingen voor rijken flink verhogen. In de Amerikaanse staat Kentucky is een vrachtvliegtuig verongelukt. Daarbij zijn vier doden gevallen. Het vliegtuig van pakketbezorger UPS was bezig te vertrekken... van de luchthaven van Louisville in Kentucky om naar Hawaii te vliegen. Tijdens de start waren bij de linkervleugel vlammen en rookpluimen te zien. Aan het einde van de startbaan crashte het toestel in een gebouw dat in brand vloog. Ook omliggende gebouwen vatten vlam. Onder de vier doden zijn er drie bemanningsleden. Ook raakten zeker elf mensen gewond. Het vliegveld van Louisville, de grootste stad van Kentucky, is voorlopig gesloten. De burgemeester van Middelburg is een deel van haar ambtsketen verloren. Het gaat om een zilveren penning die bij de ketting hoort. Burgemeester Yvonne van Maastricht vermoedt dat ze hem zondag tijdens het fietsen is kwijtgeraakt. Het klinkt als een slecht verhaal op weg naar Sinterklaas, zegt ze tegen Omroep Zeeland. Van Maastricht hoopt dat iemand de penning met erop het stadswapen van Middelburg vindt en terugbrengt. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 8 en 11 graden. Daarna een zeer zachte dag met geregeld zon, maar ook sluierbewolking.